Bob Vilner heeft zijn excuses aangeboden aan de vrouwen, maar spreekt de beschuldiging. De affaire ontstond toen een voormalig woordvoerder een klacht tegen hem indiende. Daarna volgden andere vrouwen. Vilner zou een aantal tegen hun wil hebben gezoend en zelfs in een houtgreep hebben gehouden. De 70-jarige Vilner wilde in eerste instantie niet vertrekken, maar toen de druk op hem toenam besloot hij toch op te stappen. Bij een zelfmoordaanslag in een park in Bagdad zijn zeker 26 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De dader blies zichzelf op in een grote groep mensen. Bij het park liggen verschillende populaire cafés en restaurants. Bij andere aanslagen in Irak vielen gisteren in totaal 10 doden. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 14. Overdag in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen.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 Een aanval met kruisraketten op doelen in Syrië lijkt het meest waarschijnlijk. Al benadrukken verschillende bronnen dat Obama nog niet heeft besloten dat er een aanval moet komen. De Amerikaanse marine heeft al wel besloten een extra marineschip paraat te houden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De Amerikaanse actie is een stuk dichterbij gekomen na de aanval van woensdag in Damascus, waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. Het doel van een Amerikaanse actie zou niet zijn om het regime van president Assad omver te werpen, maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. De onderhandelingen op Cuba over vrede in Colombia zijn onderbroken. De FARC zegt meer